Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In de Soedanese regio Darfur zijn duizenden vrouwen slachtoffer van systematisch seksueel geweld. Dat zegt Artsen zonder Grenzen na onderzoek. Volgens de hulporganisatie zet vooral de paramilitaire RSF seksueel geweld als wapen in. Van de slachtoffers was een vijfde minderjarig. Overlevenden zeggen dat de aanvallen in alledaagse situaties voorkomen. Langs wegen, op velden waar voedsel wordt verbouwd en op de markt. Meestal zijn er meerdere daders en gebeurt het in het bijzijn van familieleden. De slachtoffers komen vaak uit niet-Arabische gemeenschappen. De Eerste Kamerfractie van BBB wil senator Van Gasteren er niet meer bij hebben. Van Gasteren zegde vrijdag op een partijbijeenkomst zijn lidmaatschap op... maar wilde wel in de fractie blijven. Fractieleider Lagas is het daar niet mee eens... en ze eist dat Van Gasteren zijn senaatzetel opgeeft. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een horecazaak in Amsterdam gesloten vanwege ratten. De inspectie was een onderzoek gestart na een massaal gedeelde video op sociale media van de ratten die overal door de zaak liepen. Ook de inspectie vond rattensporen. De eigenaar kreeg een boete en de zaak moest per direct dicht omdat de volksgezondheid in gevaar is. Dit jaar zijn er al 25 spoedsluitingen geweest vanwege ratten en muizen, vooral in Amsterdam. Het elftal van Curaçao onder leiding van Fred Rutte heeft opnieuw verloren. De ploeg verloor met 5-1 van Australië. Vier goals werden gemaakt in 17 minuten tijd. Eerder was ook China al te sterk voor Curaçao. De ploeg doet komende zomer mee aan het WK. Die had zich geplaatst onder leiding van bondscoach Dick Advocaat... maar die haakte af vanwege privéomstandigheden. Het weer. Er zijn stapelwolken met enkele buien. Tussendoor is er zon bij 9 tot 12 graden. Morgen in het westen bewolkt en in het oosten zon. En dan wordt het een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Op meerdere wegen wordt nog wat langzamer gereden, maar de spits is nu officieel voorbij. Op de A2 naar Amsterdam nog wel file tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost.